Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Er zijn bijna 7000 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. De afgelopen week gaan de cijfers hard omhoog. Het zijn er 1500 meer dan gisteren. En ook in de ziekenhuizen liggen voor het eerst sinds lange tijd weer meer mensen. Geen hele grote stijging, het zijn er 206, 10 meer dan gisteren. Kroegen en restaurants moeten misschien om middernacht weer dicht. Het kabinet denkt erover die maatregel vanavond al te laten ingaan. Dat wordt later duidelijk in de nieuwe coronapersconferentie. Ondertussen staan er door het hele land nog wel lange rijen bij de teststraten van testen voor toegang tegen beter weten in soms. Ik denk dat we net een paar weken te vroeg open zijn gegaan allemaal. Waarvoor laat jij je testen? Ja, om uit te gaan, maar ik ben er net achter gekomen dat al mijn vrienden corona hebben. Dus, ja. En waar hebben zij het opgelopen? Bij een vorig uitgaansavondje? Ja, afgelopen zaterdag waarschijnlijk en oh. dinsdag ook. Maar als je dat soort verhalen hoort, dan zou je misschien uit jezelf al niet meer eh, uit ehm, willen gaan. Ja, dat op zich wel. Maar ik denk van, als iedereen gewoon zich netjes aan de regels houdt en zich laat testen, dan zou het op zich wel moeten kunnen. Er verandert waarschijnlijk ook iets voor meerdaagse festivals zoals Lowlands... waar anderhalve meter houden geen doen is, maar wat precies is nog onduidelijk. Op het Binnenhof in Den Haag is een man opgepakt die zich had overgoten met benzine. Hij stond op een steenworp afstand van de plek waar de ministers iedere week vergaderen. De man is schoongespoten en met een beschermingspak aan afgevoerd. De politie heeft twee minderjarige jongens opgepakt voor het vernielen van graven op een begraafplaats in Schravenzande in Zuid-Holland de begin deze week 100 tot 150 graven vernield. Overal lag glas en bij kindergraven was speelgoed over het pad gegooid. De jongens zijn opgepakt met behulp van camerabeelden. En op de Dam in Amsterdam zijn 4000 witte rozen neergelegd voor Peter R. de Vries. Het is een actie van een groep die vindt dat de overheid te weinig doet tegen de georganiseerde misdaad. Peter R. Vries ligt nog steeds in het ziekenhuis. Heb ik het weer nog. Op de meeste plekken is het droog. Het is 23 graden. Morgen begint zonnig en droog, maar smiddags komen er buien over. En het wordt ietsje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk aan het worden. 60 kilometer file inmiddels in de regio. zijn een paar bijzonderheden. Zo staat er een auto met pech op de A5 bij knooppunt Raasdorp richting Amsterdam. Kost je zo'n 10 minuten. Zelfs drie kwartier verdraging op de A7 Zaanstad-Hoorn... door een ongeluk bij de afrit Avenhoorn. De linkerrijstrook is daar dicht. Vanaf Purmerend sta je daar in de file. En bij de afsluitdijk ook weer 25 minuten vanaf de Friese kant...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 De stijging van het aantal coronabesmettingen zet door. Bij het RIVM zijn afgelopen dag bijna 7000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het zijn er ruim 1500 meer dan gisteren. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor het vernielen van zo'n 100 tot 150 graven op een begraafplaats in Schavenzanden. De vernielde graven werden dinsdagochtend ontdekt. Het weer vanavond is het droog en morgen schijnt vooral ochtends de zon. Het wordt dan maximaal 23 graden. <laughs> Nails shine like Christmas Heels on six inches, waist inch, smook, laugh it. You can't have this, you can't hit this. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, body shape Coca Cola. I got a new man in my business, and he all about his business, and his name ain't none of your business. Oh oh oh. like peaches, money long like beaches. Rolls Royce screeching, Rolex gleaming. Blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my why you beating round the bush and knowing you want all this woman. You yeah, yeah. All of them bitches hating, I have you with me.